Twee bestuursleden van de Duitse protestbeweging Pegida zijn opgestapt. Volgens haar op Facebook schrijft Pegida dat aanhoudende bedreigingen en imagoschade de reden zijn voor het besluit. De woordvoerder stapt op omdat ze een time-out wil en het niet meer uithoudt dat fotografen s'nachts rond haar huis lopen. Een ander bestuurslid stapt op omdat hij zegt bijna geen zakelijke opdrachten meer te krijgen. De aanhangers van Pegida vinden dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze gaan sinds oktober iedere maandag in Dresden de straat op om te demonstreren. De man die vannacht in Amsterdam werd doodgeschoten is een 37-jarige Ghanese. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij zich bezighield met zware criminaliteit. De man werd onder vuur genomen met een automatisch wapen. Hij overleed op straat. Bij de reeks liquidaties van de laatste tijd in Amsterdam worden ook geregeld automatische wapens gebruikt. In Sudan is een groep Bulgaarse VN-medewerkers ontvoerd. De Bulgaren zaten in een helikopter van het Wereldvoedselprogramma... toen ze door rebellen werden gedwongen om te landen. Volgens de Bulgaarse regering zijn ze in handen van, de Soedanese, van het Soedanese Volksbevrijdingsbeweging. Die groep vecht in het zuiden van het land tegen het regeringsleger. In Athene is de beurs hard onderuit gegaan. De beursindex noteerde halverwege de middag een verlies van meer dan 7 Vooral de financiële aandelen krijgen forse klappen. En de rente op Griekse staatsobligaties loopt verder op. Grote banken leveren tientallen procenten in. De Griekse beurs is sinds de verkiezingsoverwinning van Syriza afgelopen weekend in mineur. Veel beleggers verkopen hun Griekse aandelen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land en daarbij waait het flink. Vanavond koelt het af en zijn winterse buien mogelijk. Ook morgen vallen talrijke winterse buien mogelijk met onweer en kan het glad worden bij een graad of drie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Door het eh, onstuimige weer zijn de files in de Randstad wat langer. De meeste staan rondom Utrecht. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A2 Amsterdam-Utrecht voor het knooppunt Oude 8 kilometer. En op de A7 Zaandam-Hoorn tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 7. Andere kant op bij Purmerend Noord 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. Een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraven en het knooppunt Gouwen staat nog 6 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 7 kilometer door een spoedreparatie.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 www.zfmzandvoort.nl wanna be the president? Did you wanna ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM She sees him walking in a straight line That's not really her style could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't do.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 Dat gebeurde bij een raketaanval door Hezbollah. Volgens Libanese media waren er zeker 15 doden. Premier Netanyahu heeft gezegd dat Israël krachtig zal reageren op de aanval. Hij heeft de Veiligheidsraad laten weten dat hij alle noodzakelijke maatregelen neemt om zich te verdedigen tegen Hezbollah. De NS en ProRail rijden morgen volgens een winterdienstregeling. Vanwege de verwachte sneeuw rijden er